Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Amerika heeft voor het eerst het Syrische regeringsleger aangevallen. 59 kruisraketten zijn afgevuurd op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van de stad Homs. Daarbij zouden doden en gewonden zijn gevallen. Eerdere Amerikaanse acties in Syrië waren gericht tegen IS. De aanval op het regeringsleger is een reactie op de gifgasaanval... waarbij dinsdag ruim 80 doden vielen. De internationale gemeenschap reageert verdeeld op de Amerikaanse aanval... Frankrijk, Turkije, Saoedi-Arabië en de Syrische oppositie steunen de actie. Rusland zegt dat het schadelijk is voor de relatie tussen Amerika en Rusland. Ook Iran veroordeelt de aanval. De Sociaal-Economische Raad wil dat Nederlanders straks minder zekerheid krijgen over de hoogte van hun pensioenuitkering. Pas tien jaar voor het pensioen moet de hoogte ervan duidelijk worden. Dat staat volgens de Volkskrant in een nog vertrouwelijk conceptadvies. Daarin pleit de SER er ook voor om iedereen een eigen pensioenspaarpot te geven. De provincie Limburg dreigt vervoerder Arriva te korten omdat te veel treinen vertraging hebben. Op de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen kampen de dieseltreinen vaak met storingen. En omdat daar maar één spoor ligt, leidt dat meteen tot forse vertragingen. Arriva is op zoek naar nieuwe treinen, maar die zijn pas na de zomer inzetbaar. De provincie zegt tegen Omroep 1 Limburg dat de vervoerder vanwege de vertragingen gekort kan worden op het jaarlijkse budget van ruim 55 miljoen euro. Vrouwen mishandelen net zo vaak dieren als mannen. Ook is het gedrag van dierenmishandelaars niet gebonden aan leeftijd of sociaal milieu. Blijkt uit het eerste grote daderonderzoek. De groep mishandelaars is veel diverser dan tot nu toe werd gedacht. In de meeste gevallen gaat het niet om opzettelijke mishandeling... maar om verwaarlozing van huisdieren... vaak door financiële of psychische problemen van de eigenaar. Deze week werd een speciaal expertisecentrum aangekondigd... dat onderzoek gaat doen naar dierenmishandeling. Het weer vandaag bewolkt met soms zon. Tussen de 10 en 14 graden wordt het. Morgen iets meer zon, 15 graden. Zondag volop zon met temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad. Op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Maar bij Utrecht wel files. Op de A2 was namelijk een ongeluk van Den Bosch naar Utrecht. De weg is vrijgegeven bij Nieuwegein. Maar tussen Beest en Vianen op dit moment nog 8 kilometer file. Op de alternatieve route Breda-Utrecht is het net zo druk.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 Isn't spring your favorite season? Watching the flowers blooming up out of the ground, watching the snow melt down. Boy, it magic winter time, but spring is my joy. It's got me feeling so glad. The days are breezy. You got the time to say hello and give a smile, feeling real good. It's in style, you magic winter time, but spring is my joy. It's something special, haven't you ever it makes you glad to be alive. That's not absurd to say the spring helps you survive. The winter's long, miserable snow and rain. It gives you hope to know the spring will get a refrain. You only got to believe that day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes. A job for me, you made it winter, boy. The spring is my joy. Gosh, you just want to find a good hat to keep your head warm. Not to mention scarves and gloves and coats made of wool. Without them, they would take you for a fool. Then suddenly, just about the time you thought you would never feel the sunlight, a miracle come Mother Nature creeps in from the blue to change your outlook. She tells you help is on the way. It's April, March, and May. Now everything's okay. Spring up here's just like it never went away. You drop your fears and send your cares on holiday. A your moment comes when you first step outside and see the world has changed for some extraordinary powers. You can while away the hours, conferring with the flowers, kissed by April showers feel the joy inside your nature brings. So auspicious, so delicious, oh, how wonderful is spring. spring helps you survive the winter's long, miserable snow and rain. Gives you hope to know that spring will get a refrain. You only got to believe the day is coming. The birds are humming, thinking about how good it can be, and that goes a double for me. And that goes a double. time, but spring is gone. joy. spring. Joy Springtime, zong eh, Cherry Roberts. En welkom bij het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Ako Beuving en ik neem je mee in de mooiste jazzmuziek in het komende uur. Wat op de rol staat, even wat uit de oude doos. Art Pepper, Red Norvo, Tal Farlow... En een zangeres die vrij onbekend is, maar hele mooie muziek gemaakt. is. Bevors Ik ging, geef ook wat aandacht aan Francesca Tandoi. Die staat vanmiddag op het podium hier in de krocht. Italiaanse en zangeres. Daar ga ik ook iets van laten horen. Ik zie verder nog staan Buddy Rich, eh, Big Band, Bert Joris... En de Brussels Jazz Orkest, Carmen Lundy, Doc Chapman en Nicholas Payton. Eigenlijk veel te veel om op te noemen. Laten we maar gauw beginnen met Art Pepper. Eens even kijken waar ik hier op staan, zo gauw. Hier deze. Have You Met Miss Jones. En dat komt van een, eh, LP Collection 1957... waarin hij samenspeelt met Red, eh, Norvo, Joe Morello en Gary Wiggins. Have You Met Miss Jones. dat was onverwacht snel klaar. maar ik heb nog meer klaarstaan hoor. Een nummertje van... Eh, als ik dan naar dat trio kijk, zitten er leuke namen bij. Maar ik, daar zie ik dus staan Red, Norvo, Vibrafoon. En die, man is nog behoorlijk oud geworden. Volgens mij in de negentig. Dat hoor je toch niet zo vaak van jazzmuzikanten. Gezien hun eh, wilde leven, wat ze eh, leiden. En ik vind het wel leuk om ook nog wat van de Red, Norvo zelf te draaien. Het nummertje Sunday. En dat is samen met het Norvo, Mingus en Farlow trio Sunday. Ik dacht uit 1954. zou ik bijna zeggen. Je hoort hoe de naald door de groeven trekt. En eh, ja, 1954. Eh, een nummertje van eh, Red Norvo. leuke muziek. En in dit trio zat ook de bekende gitarist Tal Farlow. En dat vind ik ook wel leuk om daar dan iets van te draaien. En dat is het nummer It's This Is Always. Dat, Tal, Tal Farlow. Van de Tal Farlow album 1954 ook. Weer een oudje. Maar dit is een Japanse persing, dus het is vrij nieuw. thank you cd'tje. De Tal Farlow album, 1954. Leuke muziek, lekkere gitaarmuziek. Lekker om eh, op de zondag ontbijt te komen. Wie weet heb je ontbijtje al lang op. Wie weet sta je op punt om eh, het huis al te verlaten... om even te genieten van het zonnetje buiten. Of wie weet zit je gewoon lekker de krant te lezen... en op je gemak naar deze eh, fijne muziek te luisteren. En ik kom ook bij Tisbe Vos, een Nederlandse dame... die ja, vertrokken is naar Engeland en Amerika... daar veel rondgetoerd heeft een paar prachtige cd'tjes gemaakt heeft. Twee, dacht ik, om precies te zijn. En dit is van de cd Under Your Spell. Het prachtige nummer Shanghai Blues. Tisbe Vos. All alone in the city in my blind I you choose all alone What a pity I've got the Shanghai Blues confused all alone without warning. I've got the Shanghai blues. like a prachtig nummertje van uh, uh, Vos. Ik ken daar helemaal niet, maar eh, dit cd'tje maakte mij gelukkig, zou ik bijna zeggen. Een hele bekende meneer uit de filmmuziek is Michel Legrand. Heeft heel veel filmmuziek gecomponeerd en heeft in 1958 een cd'tje of een LP geproduceerd. Michel Legrand Jazz. En ja, daar heeft hij iets gedaan. Hij heeft elf hele bekende jazzcomposities uh, gearrangeerd... voor drie verschillende groepen tenoren saxofoons. En onder andere Ben Webster, Her, eh, Harvey Mann, eh, Duke eh, Ellington, Django Reinhardt. Nou, allemaal mooie muziek. En dat is een prachtige cd geworden. En van deze cd wil ik één nummertje draaien. Het nummer Nuage van Django Reinhardt, dacht ik oorspronkelijk. Van de cd van Michel Legrand. kom je deze LP nog ergens tegen... in een of andere kringloopwinkel. Aarzel niet nemen mee. een zeer eh, bijzondere eh, LP. Misschien zie je hem wel eens als cd'tje ergens liggen... die je niet mag ontbreken in je collectie. Zoveel mooie namen die hierop meespelen. En zulke mooie arrangementen door eh, Michel Legrand bedacht. fantastisch. ja, vanmiddag gaat het gebeuren. Nieuw talent, toptalent in uh, jazz in Zandvoort. Ik zei het net al, ze komt hier naartoe. Francisca Tandooi. Een Italiaanse pianist en zangeres, in Rome geboren... en in Nederland afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... speelde veel met uh, eh, Frit Landersbergen en zijn trio natuurlijk... en speelt vanmiddag hier in Zandvoort aanvang half drie... entree 15 euro en dan ga je ook wat meemaken natuurlijk ook. En uh, ja, laat ik dan ook wel iets van haar laten horen. Wat heb ik hier gevonden van haar? Op eh, YouTube staan al verschillende nummers van haar. Dus ik vind het wel leuk om uh, iets te laten horen voor wat, ze, wat heet tot voor Sonny Rollins. En uh, Frits Landsbergen speelt drums. En Frans van de Geest bas. En Francisca speelt zelf piano. En vanmiddag wordt ze begeleid door Frits Landsbergen en door Erik Timmermans natuurlijk. Dus ik zou zeggen, aarzel niet. Uh, ga vanmiddag naar de krocht. Aanvang half drie voor een heel fraai jazzconcert. Daar komt ze. dit kan je allemaal meemaken vanmiddag natuurlijk. Met uh, Frits Landersberg op drums. Erik... Eh, Erik eh, even kijken hoor, wie dat eigenlijk... Oh, wie, nou, Erik Timmermans natuurlijk op bas vanmiddag hier. En Francisca Tandooi zelf, piano en zang. Wil je weten hoe ze zingt? Ga dan naar YouTube en bekijk een paar filmpjes van haar. Zeker de moeite waard. Ik zou zeggen, veel plezier vanmiddag bij dit mooie concert. Uh, dan gaan we verder met een Big Ben kwartiertje zou ik bijna zeggen. Curtis Stickers, Summerwind one, van de cd One More for the Road. Een nieuwe cd 2017 samen met de Danish Radio Big Band Curtis. your hand and walk with me. All summer long, we sang a song. Then we strolled that golden sand. Two sweethearts and the summer wind painted kites. Those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then softer than the piper made summer wind. The autumn wind and the winter winds, they have come and gone. Still the days, those lonely days, they go on and on. And guess who sighs those lullaby Jarl Curtis. Eh, en dan is het nu tijd voor eh, roffelen met Rich, zou ik bijna zeggen. Eh, big Swing, Face, een live album dat Buddy Rich in 1967 opnam... mocht zijn dochtertje ook een liedje meezingen. De drummer kondigde haar aan met de woorden... Ladies and gentlemen, here's our daughter Cathy. She is 12 years old and she is drunk. Dat laatste bleek mee te vallen. En vervolgens liet Rich en zijn big band horen... dat je de beat goes on van Sonny Bono ook gewoon kan laten swingen. Dat is eh, eh, niet onverdienstelijk gedaan. Buddy Rich, The Beat Goes On. My daughter's with me tonight. She's going to get up and sing. The beat goes on. this is her first time in front of an audience. Number one, she's 12 and a half years old, and she's drunk. immediately, that makes it kind of tough. This is our daughter, Kathy, ladies and gentlemen. Come on, come on, come on. Beat Goes On, eh, Buddy Rich. Uh, eens even kijken, dan heb ik nog één big band op de rol staan. Dat is Bert Joris en de Brussels Jazz Orchestra. Eh, van zijn nieuwe cd Smooth Shake. Een cd uit, volgens mij, 2016. November 2016. Ja, het Brussels Jazz Orkest is natuurlijk een, een toonaangevende big band in Europa geworden tegenwoordig. En trompetist Bert Joris, uh, hoofdsolist, ja, heeft hij al een aantal cd's gemaakt. Zijn nieuwste cd is eh, Smooth eh, Shake. Het eh, belicht Bert aan de andere kant van zichzelf. Een warm geluid, daar ben je naar op zoek, zegt hij zelf. Ik wilde een sound die je omarmt en energie geeft. Als een stevige vriendschap. Nou, het is een vrij kalme plaat geworden volgens hem. En daar gaan we wat van draaien natuurlijk. Het titelnummer Smooth Shake, Bert Joris en de Brussels Jazz Orchestra. bands op een rij. En alle drie met een eigen stijl, zou ik zeggen. Eh, tijd voor een zangeres. Uh, dan, bij een ah, bekende Dakota Station heet ze. die I Remember April, dat is al een bekend nummertje. Dat is het ook tenslotte vandaag. This lovely day will lengthen into evening. content. You loved me once in April. Your lips were warm, and love and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes for flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. April, your lips were warm, and spring, and spring were new. But I'm not afraid of autumn and her sorrow, for I'll remember April and you. The fire will dwindle into glowing ashes, for flames and love live such a little while. I won't forget, but I won't be lonely. Dakota Station was dat. Met het bekende nummertje I Remember April van haar cd'tje Dynamic. Een cd uit 2015. Ehm, ja, dan, als we het over de, de fluit hebben in de jazz... dan zijn er niet zo gek heel veel mensen die dat bespelen. Maar er is een dame uit Amerika en haar naam is even kijken hoe ze heet. Want ik moet even dat opzoeken. Eh, Live in Detroit heet de cd. En haar naam is Althea Renee. Ladies Night Out live concert in Detroit. CD 2015, Althea Renee. Sophia René, eh, live in Detroit. Ladies, Ladies Night. Nou, dat klonk goed? Dat klinkt swingend. Uh, dan gaan we nog een stukje echte jazz pakken weer. Doc Chatham en Nicholas Payton. Eh, dat komt van de cd Little Black and Blue. Dat is waarschijnlijk de laatste. luisteren naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B, is Auko En eh, we draaien jazzmuziek oud en nieuw door elkaar. Dat is altijd lastig. Big bands, eh, solisten, instrumentale nummers. Van alles zat weer bij. Bijzonder vond ik zelf was eh, toch dat nummertje van Andrea Motis. de cd van Dave Lipman. onze soliste die vanmiddag optreedt, Francisca Dandoy. Natuurlijk, Tiske Vos Kortom, er was weer heel veel mooie muziek. En ja, ik zou zeggen, maak er een hele mooie eh, zondag van.